Halverwege december stond de teller al op 48.000 kilo. In 2017 was dat in totaal ruim 40.000 kilo vuurwerk. Het OM en de politie treden harder op tegen illegaal vuurwerk. Ook de handel via internet. Verder kregen mensen die vorig jaar in de fout gingen... in september per brief nog een waarschuwing van de politie. In Iran is een zakenman opgehangen wegens oplichting. Hij was ter dood veroordeeld voor het vervalsen van documenten... en het omkopen van bankmedewerkers om grote leningen te kunnen afsluiten. Hij kocht daarmee ruim 300.000 ton bitumen. Dat is de belangrijkste grondstof voor het maken van asfalt... een van de meest winstgevende sectoren in Iran. Zijn praktijken leverden hem de bijnaam bitumensultan op. De zakenman werd in augustus veroordeeld. Het doodvonnis is vandaag voltrokken, meldt de Iraanse staatstelevisie. De duikboot waarin de Zweedse journaliste Kim Wall vorig jaar om het leven werd gebracht is gesloopt. De dader, de Deense uitvinder Peter Matze, werd in april tot levenslang veroordeeld. De rechter gaf toen ook de opdracht het schip te vernietigen. De journaliste ging in augustus vorig jaar voor een reportage mee in de onderzeeboot van Matze. Ze keerde niet terug. In de weken daarna spoelde haar lichaamsdelen aan. Matze werd schuldig bevonden aan marteling en moord... na een maandenlang proces waarin hij geregeld zijn verklaring veranderde over wat er nou gebeurd was. Real Madrid heeft voor de derde keer op rij de wereldtitel voor voetbalclubs veroverd. De Spaanse club versloeg in de finale Al Ain uit het gastland de Verenigde Arabische Emiraten met 4-1. Een van de doelpunten werd gemaakt door Luka Modric, die wereldvoetballer van het jaar is. Hij schoot van 20 meter afstand raak. Het weer vanavond en vannacht grotendeels droog en bewolkt. Minima rond 6 graden. Morgen eerst grijs en later regen. Bij een matige westenwind wordt het 7 tot 10 graden. Maandag en de dagen daarna vrijwel droog en wat frisser.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 En me be Upset. Met Upside and Round and Round wel het oude nummer van eh, Upside Down. CFM antwoord onderweg zometeen. Beetje shownieuws, de party update. En natuurlijk de 10 bovenbeste plaat van de dansgroep. Maar eerst muziek van eh, Luca de Bonaire. Met de eh, welbekende plaat van Michael Jackson. Billy Drums, luister maar. can go all night, my love, as long as I'm with you. you, that's all we do. Let's just stay inside and explore the room. Even if we fight, there's always making up to do. We can go all night, my love, as long as I'm with you. As long as I'm with you, uh-huh. as long as I'm with you, we can go just me and you, that's all we do. Let's just stay inside and explore the room. Even if we fight, there's always making up to do. We can go all night, my love, as long as I'm with you. Ja, zo eens in de zoveel tijd maakt de man weer een plaatje. Ik weet niet, ik moet zeggen, het klinkt niet verkeerd. Maar je eh, ja, er al meerdere gemaakt. En eh, ze zijn allemaal niet zo goed als de eerste hit. Het was Omi met As Long As I'm With You. En daarvoor horen we de Chainsmokers en Drew Love met Somebody. En toen in de, draaide de Asher Postman remix. CFM Zandvoort, The Nightwalk. Zaterdagavond, ik heb even een beetje nieuws voor je. Davina Michelle Staat bij de rit, eh, duurt te lang. Voor de achtste op één volgende week op de eerste plaats. In de top 40 is hij waarschijnlijk al opgevallen. Nooit eerder stond de Nederlandse zangeres zo lang bovenaan in de hitlijst. Het vorige record stond op naam van Yvonne Kelly. Met eh, If I Had Words, dat was in 1978. En die eh, stond uh, zeven weken in de top 40. En Anita Meijer stond ook zeven weken op nummer 1. Maar dat deed maar twee hits. The Alternative, Way. Dat was 1976. Eh, ja, 76. En Why Tell Me Why uit 1981. En zangeres Davina Michelle, die is genomineerd voor een Edison. Is dit jaar ook de hoogst nieuwe Nederlandse binnenkomer in de top 2000. Haar nummer 1 hit duurt te lang, prijkt op positie 477. In deze week ontving ze daarvoor de top 2000 award. Een nieuwe prijs van eh, NPO Radio 2. En eh, ik heb hem. Alleen in een iets ander jasje. Ik heb even gezocht en ik heb een dance remix voor je gevonden. Davina Michelle, de nummer 1 tot top 40 met Het duurt te lang.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 Kon de tempels van de leven aan me overlaten. Je zal niet mij de haven, want ik had een superheld. Je had je vrienden net te vaak over mij verteld. We staan samen naar de tafel met de mondjes tegen. Blikken die vanzelf spreken in ons gezicht. Ik heb je grote door van alles laten licht. Maar ik rijd te lang in deze tunnel en ik zie geen licht. Ik zie ogen dicht voor onze laatste set. En ik terug aan het kleine huisje mijn mijn bed.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 Maar dat trein blijft zitten, dus het helpt niet. Dus waarschijnlijk is het morgen weer hetzelfde lied. De tekst van op hetzelfde neer in dezelfde beat. Een soort van gouden verre vol een blok verdriet. Conflicten zijn normaal, maar de moeders niet verstikken.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 door de duin en het centrum van Zandvoort. Muziek van Elderbrook met Old Friend. Nieuwe plaat voor nieuwe release. Daarvoor muziek van Jonas Blue, Liam Payne en Lennon Stella met Polaroid. Ja, ik hoorde hem uh, van de week op de radio. Ik denk, wat, hè? Kan hij wel, kan hij niet? Ik denk, ja, we gaan het gewoon doen. Vanavond een beetje rustige muziek. Iets rustiger dat je gewend bent. Maar dan gaan we straks in de tweede en derde uurtje weer helemaal goed maken. Ook nieuwe muziek, maar ook een hoop rustige muziek. Dus eh, ja, het is een beetje... Eh, Opgeblazen denk ik iets te rustig, maar het klinkt lekker. Dus eh, we gaan het gewoon allemaal draaien. ze antwoord zaterdagavond. Het is tijd voor het party update. Ja, ik, uh, <laughs> kreeg eventjes eh, de kikker in mijn keel. het, is, het weer is daar. Het is snel helemaal weer gehad. Dat blijft voorlopig weg volgens mij. En het is bijna kerst, dus ja, hè? Gezellige muziek en ook, ook wel een leuke feest op deze zaterdag. Zoals al beginnen we eerst met Escape in Amsterdam. Het is vanavond het wekelijkse feestje Brainwash begint om 11 uur. Nu tot een 5 uur in de ochtend. En voor meer informatie check de website escape.nl. Met natuurlijk onze eigen Zandvoortse Raymond Nou, wie die vraag meegekomen? ik heb echt geen idee. Want eh, dat heb je me niet laten weten. Dus eh, moet je maar even googlen op eh, escape.nl. Niets verder, voorbij de escape. Aan de rechterkant hebben we, aan de rechterkant, hebben we natuurlijk Club R. Daar is vanavond het feestje Woelig. Begint ook om 11 uur, duurt tot 5 uur in de ochtend. En voor meer informatie check de website r.nl. Met onder andere Dwayne Franklin, Irwan, Superior, Flava, Juke Pierre, Don James, Invictum en nog veel en veel meer. Dat vanavond allemaal in eh, Club R. Het feestje Woelig. En nog een wekelijks feest in de Melkweg. Iedere zaterdag eh, is encore. Begint rond de klok van middernacht uur tot 5 uur in de ochtend. Voor meer informatie op de website encoreamsterdam.nl. Of de melkweg.nl kan ook natuurlijk. Vanavond de eh, Diversity, DJ Prime, Flavio, Major Montero en dat voel Armando. Vanavond dus in de Melkweg, het wekelijksfeestje Encore. En wat dichter bij huis in eh, Haarlem hebben we Michemi Presents Sinterkerst en Nieuw. Ja, heel toepasselijk. Begint rond klok van middernacht uur tot 5 eh, uur in de ochtend. Voor meer informatie check de website clubstalker.nl. Met de eh, Michemie natuurlijk en Lex vanavond. Dus er wordt weer gezellig avond. En voor meer feestjes, check op de website eh, djguide.nl. Want daar vind je alle feestjes in heel fucking Nederland. Dus dat gaat helemaal goed kant. Wij gaan door met muziek, want daar was ik natuurlijk aan je radio gekluisterd. Zaterdagavond 22 december. Laatste zaterdag voor, eh, voor de kerst, hè? En de ene laatste zaterdag voor het einde van het jaar. Dus muziek, Mike Williams en Masto met Wait Another Day. It's a waste of time, but we'll be fine. touch your. Samen met robot Robosonic met In Arms, de A-track remix. Daarvoor muziek van Camel Fat en Christophe met Breeds. En dat was eh, met de stem van Jam Cook. Het is even tijd voor 10 boven beste plaatsen van dansen. Welke platen doen het erg goed in de clubs en welke ga je zeker horen... als je vanavond nog gaat stappen her en der in de clubs hier in Nederland... of op een feestje natuurlijk. Deze week op 10, Roger Sanchez en Low Step met This Feeling... featuring Julia McKnight... Op 9, Mighty Mouse met The Spirit. Op 8, Start the, Start the Party. Kevin McKay, I Feel Love. De Kevin McKay remix. Op 7, de plaat die zojuist hoorde. Robosonic en Ferric Dahl In Arms, die A-track remix. Op 6, Jack Back met It Happens Sometimes ex-nummer 1 plaatje. Op 5, koormaak met Love on the Line. En op 4, Sneaky Sound System. in de remix van David Penn met Can't Help the Way That I Feel. En op 3, fantastische plaat. In een nieuw jasje gestoken. Nathema Sugar Hill met Comova. Op 2 deze week, Ofaya met Pushpull. Deze week nog steeds op één. Fatboy Slim. In de Purple Disco eh, Machine Extended Remix. Praise You. En ook die heb je al honderdduizend keer gehoord. Die ga je ook vanavond zeker horen. In de clubs en misschien straks eh, in de mix met DJ Mouse op. Of DJ Cavaschelli. Maar ik heb iets heel anders voor je. Verboten Berlin. Featuring Running Touch met If I Give It To You. Door hoort de Tube en Berger Remix. If I give it to you, I know that I will never see my life in my hands. president arrives today to speak in support of the USA Freedom Act of 2015, a bicameral, bipartisan bill, which brings much needed reforms to the program. they don't even have the most basic information about our major surveillance programs. That's why my focus has been on transparency because I, I want to make sure that the American people are able to decide for themselves whether we are getting this right. I support the USA Freedom Act because it moves us in the right direction on all of these fronts. Mr. President, I rise today to speak in support of the USA Freedom Act of 2015 a bicameral bipartisan bill, which brings much needed reforms to pro- about somebody got it right. Got me thinking about the thing every night. You know I mean. You know, you know, you know, you know, you know, you know, you know that I mean. You know, you know, you know, you know, you know, you know, you know that I mean. Boy, I tell you, you sure know how to do what you do then say what you said. I really wanna make it clear. Keep on whispering in my ear all the things you think that I wanna hear. You know what I mean. You're hard working, but your game tight. It's about time somebody got it right. Got me thinking about the thing every night. You know what I mean. You know, you know, you know, you know, you know, you know, you know what I mean. You know, you know, you know, you know know, you know, you know. featuring Fatima Provilon met You Know What I Mean. Nou, muziek van Angelo Ferreri met Decide to Study. The Dirty Secret remix. En tot zover ook het eerste uur van de Nightwalk. Niet getreurd, zometeen het nieuws en weer. We zijn nog twee uur lang bij, zometeen meteen. Die uur DJ Mouse met zijn Global House En straks om 11 uur vliegen we helemaal naar Italië de beste van de club die dalen met DJ Kelly. Voor u nog eventjes eh, even muziek. Onder andere Cas en Cabello en Mella met Calera. Maar eerst die Mouse T featuring Laila Bela met Have You PPL, Call Me PPL. Je hoort hem nu hier op CMM Zandvoort in de Nightwalk. Tot zometeen na de break. I've been waiting on your night and day. for God to take the pain away. I got tired of the childish games. Oh, it was my mistake, my mistake. Let's draw a line. song Wens jullie allemaal fijne dagen en...